Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een autoongeluk in het Brabantse dorp Gaam zijn twee jonge kinderen omgekomen. Een kind van vier overleed ter plekke. En een baby van nog geen één jaar is later in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen. De vrouw achter het stuur en nog een ander kindje in de auto raakten gewond. De auto botste aan het eind van de middag tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. De afgelopen dag zijn meer dan 5000 mensen via een humanitaire corridor belegerde Oekraïnse steden ontvlucht. Dat zeggen de autoriteiten in Kiev. Uit Mariupol in het zuiden van Oekraïne zijn ruim 4000 mensen erin geslaagd om de stad te ontvluchten. De havenstad ligt al weken onder vuur. De belegering van Mariupol door Russische troepen heeft intussen zo'n 4000 burgers het leven gekost. Dat zegt de burgemeester van de stad in het zuidoosten tegen Nieuwsuur. Hij vergelijkt de bombardementen op zijn stad, die al 23 dagen duren... met die op Dresden en Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is moeilijk voor te stellen dat zoiets in deze tijd kan gebeuren, zegt hij in het interview. Nederland heeft de oefenwedstrijd tegen Denemarken gewonnen. Het werd 4-2 in de Johan Cruijff Arena. De bondscoach Van Gaal liet Oranje voor het eerst spelen in een 3-4-1-2-formatie. En dat leverde een vermakelijke wedstrijd op met twee goals van Steven Bergwijn. En Ake en Depay maakten de andere twee doelpunten. Voor de wedstrijd betuigden beide teams hun steun aan Oekraïne. Tijdens de volksliederen droeg Nederland een geel shirt waar Oekraïne op stond. En Denemarken droeg hetzelfde shirt, maar dan in het blauw. Dat weer, er trekken wolkenvelden over het land. De minima liggen vannacht tussen de min 1 en plus 6 graden.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 way to go. slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. duizend concurrenten voor de aandacht In de hotelschoolklas schoolklas, tussen jongens in een pak Maar misschien wat zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class, weet alles van finance Heeft een super fine ass en ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen, drinkt niet zal water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, schat?